uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Economisch commentator Stephen Moore wordt toch geen bestuurder van de Fed... de Amerikaanse koepel van centrale banken. Hij was geselecteerd door president Trump met wie hij bevriend is... maar hij heeft zich toch teruggetrokken. Moore kreeg veel kritiek omdat hij zijn inzichten over het rentebeleid veranderde... en omdat hij seksistische opmerkingen maakte over vrouwen. Ook waren critici bezorgd dat Moore's loyaliteit aan Trump... een bedreiging zou zijn voor de onafhankelijkheid van de Fed. Amsterdam wil vanaf 2030 in de hele stad geen benzine- en dieselauto's meer toelaten. Om de zeer slechte luchtkwaliteit in de stad te verbeteren... worden er in stappen zones ingevoerd waar ze niet meer mogen komen. Zo mogen dieselauto's van 15 jaar of ouder vanaf volgend jaar al niet meer binnen de ring van de A10 komen. Autolobbyclub Rijvereniging spreekt van een bizar plan dat veel te snel komt... waardoor burgers de stad uit worden gejaagd. In het Amerikaanse leger blijkt seksueel wangedrag een onuitroeibaar probleem. In een enquête zeggen meer dan 20.000 Amerikaanse militairen... dat ze te maken hebben gehad met ongewenste seksuele toenaderingen. De meeste meldingen kwamen van jonge vrouwelijke soldaten... tussen de 17 en 24 jaar. De beschuldigingen lopen uiteen van betasten tot verkrachting. In veel gevallen ging het om een hoger geplaatste militair... en was er alcohol in het spel de beursgang van het Amerikaanse vleesvervangersbedrijf Beyond Meat is een onverwacht groot succes geworden. Het aandeel had een uitgifteprijs van 25 dollar, maar de koers steeg al gauw naar boven de 70 dollar. Een toename van 180 procent. De handel in het aandeel werd vanwege de hectiek zelfs even stilgelegd. Het weer, in het oosten nog kans op een bui. Verder bewolkt met wat opklaringen. Minima vannacht tussen 2 en 7 graden. Morgen wisselend bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Het wordt hooguit 10 graden. En ook het weekend is wisselvallig en fris. Zaterdag is er in het uiterste noorden en zuiden kans op natte sneeuw.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1331. We gaan verder met nieuwheidsmuziek in het tweede uur hier op CFM Zandvoort. En dat doen we met het nieuwe album van Shamboo en zijn, en dat heet Lilac Skies. Lilac Skies. En natuurlijk nog veel andere eh, artiesten, waaronder nogal wat Nederlandse artiesten. Ehm, ja, je hebt uh, in het vorige uur twee keer Lenny Koer kunnen horen. Eh, wat spirituele albums gemaakt. Ehm, niet wel spirituele teksten. dit uur ook, kom ze ook nog even langs. Ik dacht met het album Quo Vadis. Uh, Ellen een de swingende Amsterdammer met Brainscapes. En die maakte destijds ook onderdeel uit van de Third Force dat allemaal natuurlijk in dit programma Peaceful Radio. Je kan het terugvinden op eh, peacefulradio.info. Daar vind je dit programma en de playlist.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 this is Greyhawk, a peaceful radio artist. Please visit my website at deepspacedisc.com. Henny Becker, one of the artists on Peaceful Radio, please visit my website at www.hennybecker.com. Hi, this is James Asher, and you're listening to my music here on Peaceful Radio with Benno Vugan. The universe operates through dynamic exchange. Nothing is static. Your body is in dynamic and constant exchange with the body of the universe. Your mind is dynamically interacting with the mind of the cosmos. Your energy is an expression of cosmic energy. The flow of life is nothing other than the harmonious interaction of the elements and forces that structure the field of existence. This harmonious interaction of elements and forces in your life operates as the law of giving and receiving. Giving and receiving are different aspects of the flow of energy in the universe. And in our willingness to give that which we seek, we keep the abundance of the universe circulating in our own lives. Every relationship is one of give and take. Giving creates receiving, and receiving creates giving. The more you give, the more you will receive because you will keep the abundance of the universe circulating in your life. It is your intention behind the giving and receiving that is the most important thing. The intention should always be to create happiness for the giver and receiver. Happiness, and Happiness, and Practicing the law of giving and receiving is actually very easy. If you want joy, give joy to others. If you want love, learn to give love to others.